Renate Kok met het NOS Journaal. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten... om de oorlog in de regio Nagorno-Karabakh te beëindigen. Volgens de Armeense premier wordt daarmee de strijd vandaag beëindigd. Zijn land was al aan de verliezende hand. Na de bekendmaking van het bestand gingen in Armenië duizenden mensen de straat op... uit protest tegen de beslissing om de oorlog te staken. Sommige van hen braken in bij het gebouw waar de regering zetelt... op zoek naar de premier, maar die was daar niet aanwezig. Russische president Poetin meldt dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht... die op dit moment langs de frontlinie in de enclave wordt gestationeerd. Volgens de president van Azerbeidzjan doen er ook Turkse militairen mee aan die vredesmacht. Het Britse Hogerhuis heeft de omstreden Brexit-wet van premier Johnson verworpen. Volgens de Lords moet hij de wet zo aanpassen dat de afspraken met de EU over Noord-Ierland in stand blijven, zoals Brussel ook heeft geëist. Ze willen een clausule in de Brexit-wet ongedaan maken die Britse ministers in staat stelt om eenzijdig regelgeving uit het uitredingsverdrag met de EU te niet te doen. Johnson heeft erkend dat die wet het internationale recht schendt. Veel van zijn partijgenoten zijn ook bang dat het de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk zal schaden. De EU vreest dat het verschil in regelgeving tussen Ierland en Noord-Ierland de vrede op het eiland in gevaar brengt. Minister Grapperhaus zegt nog niet vooruit te willen lopen op versoepeling van de coronaregels. De ministers overlegden eerder gisteravond met de veiligheidsregio's over de aanpak van corona. Hoewel de cijfers dalen, zijn we er nog niet, zei Grapperhaus. Hij wil nog niets zeggen over de feestdagen, behalve dan dat december anders zal zijn dan voorgaande jaren. Overigens zijn regionale aanscherpingen, zoals de avondklok, nu niet aan de orde. Het weer, de bewolking neemt toe. Op sommige plaatsen valt wat regen. Lokaal kan er mist ontstaan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Eh, later overdag vooral in het zuidoosten wat zon.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 heart once. Don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin. And now your body's frozen. Broken down. surprise. diddle diddle with the in the middle. And he's swinging like he just don't care.